start. goed met het RWS Journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben maatregelen bekendgemaakt... waarmee het de verwachte drukte van komend jaar wil tegengaan. Oude dubbeldekkers worden opgeknapt en ingezet. De mat 64 blijft langer rijden. En de verhouding tussen eerste en tweede klas zitplaatsen wordt aangepast. Ook wordt niet noodzakelijk onderhoud deels uitgesteld. Staatssecretaris Dijksma had de NS verzocht om voor kerst met een plan te komen. Minderjarige verkrachters kunnen in India vanaf nu levenslang of de doodstraf krijgen. De Indiase Senaat heeft ingestemd met een wet waardoor jonge verkrachters als volwassenen worden berecht. Aanleiding voor de aanpassing is de volkswoede in India over de vrijlating van een jongen gisteren. Hij verkrachtte in 2012 samen met vijf anderen een student in een busje in New Delhi. En het meisje overleefde dat niet. Omdat de jongen ten tijde van de verkrachting net geen 18 was, kwam hij na drie jaar vrij. Loek Hermans is vanaf februari waarnemend burgemeester in Zutphen. De VVD'er moest vorige maand opstappen als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Toen bleek dat er sprake was van wanbeleid bij een thuiszorgorganisatie waarvan hij toezichthouder was. De Portugese overheid mag een verzameling schilderijen van de Spaanse kunstenaar Miro voorlopig niet verkopen. De collectie was eigendom van een bank die in 2008 werd genationaliseerd. Portugal wilde de kunst vorig jaar laten veilen met Christie's en met de opbrengst, zo'n 100 miljoen euro, het begrotingstekort verkleinen. In Portugal stuitte het plan op veel verzet, vooral van kunstliefhebbers. Ook de Eerste Kamer wil niet dat gemeenten extra geld krijgen om op 6 april het geen referendum te houden. De Tweede Kamer had extra geld eerder al afgewezen, maar de PVV bracht het in de Eerste Kamer in stemming. De partij is bang dat gemeenten om kosten te besparen minder stemlokalen open doen en dan minder mensen gaan stemmen. Het weer, vanavond vanuit het westen regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen periode met zon, droog en dan zo'n 12 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Ondanks de vakantie staan er toch een paar files. Zonder meer op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. En bij Utrecht op de A27 richting Almere.